Mark Hokker met het NOS-journaal. De coalitie lukt. De FDP trekt zich terug uit de gesprekken... omdat er volgens voorman Lindner niet voldoende vertrouwen is tussen de partijen. Het is beter niet te regeren dan verkeerd te regeren, zei hij. De afgelopen dag werd als cruciale dag gezien voor de vorming van een coalitie... bestaande uit de Christen-Democraten van Merkel, de Groenen en de Liberalen van de FDP... Rond middernacht zei FDP-voorman Lindner dat de partijen het over meerdere punten niet eens zijn geworden. Het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Merkel kan een minderheidsregering met de Groenen proberen te vormen. Anders lijken nieuwe verkiezingen noodzakelijk. Rond deze tijd houdt Merkel een toespraak in Berlijn. In Roermond zijn bij een ongeluk met een spookrijder twee doden gevallen. Het zijn de bestuurders van twee auto's die frontaal op elkaar botsten. Het gebeurde net buiten de Roertunnel op de rijbaan naar het zuiden. Brokstukken van de auto's kwamen ook terecht op de rijbaan richting het noorden, richting Nijmegen. De A73 is daarom in beide richtingen afgesloten tussen Roermond-Oost en de Roertunnel. Een Franse politieman heeft met zijn dienstwapen een bloedbad aangericht omdat zijn vriendin het had uitgemaakt. De agent van 31 uit een voorstad van Parijs schoot eerst zijn vriendin in haar gezicht. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Daarna schoot hij twee mannen op straat dood en vervolgens de vader van zijn vriendin. Uiteindelijk pleegde de Franse politieman zelfmoord. Met enige vertraging is de nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal gisteravond in Utrecht op zijn plaats gebracht. Eerder op de dag was de waterstand daarvoor te laag. Rijkswaterstaat moest het peil met 10 centimeter verhogen. Dat kostte een paar uur. Door de vertraging was het kanaal tot middernacht gestremd voor de scheepvaart. Er lagen meer dan 20 schepen te wachten. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het vooral later in de nacht regenen.